De Chileense marine zegt dat de stad Coquimbo is getroffen door golven van 4,5 meter hoog. De stad heeft meer dan 100.000 inwoners. Over slachtoffers is niets bekend. Het epicentrum lag ruim 200 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Santiago. In een aantal steden gingen gebouwen heen en weer en vluchtten bewoners de straat op. Daarna volgden nog vier naschokken. In Nederland komen dagelijks zo'n 700 vluchtelingen aan. Dat zei Jos Wienen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Nieuwsuur. Hij bevestigde dat het COA gemeente onder druk zet om asielzoekers te huisvesten. Overleg heeft de voorkeur, maar nood breekt wet, zei Wienen, die burgemeester is van Katwijk. Volgens de VNG zijn sommige gemeenten bezorgd over wie er allemaal onder de vluchtelingen zijn. Maar Wienen heeft geen aanleiding om te denken dat er veel terroristen tussen zitten. De Syrische vluchteling die door een Hongaarse cameravrouw werd getackeld... heeft een baan aangeboden gekregen in Spanje. Hij kwam gisteravond aan in Madrid samen met zijn twee zoons. De directeur van de Nationale Opleiding voor Voetbaltrainers in Spanje hoorde het verhaal van de Syrische voetbaltrainer en vond dat hij iets voor hem moest doen. Vorige week gingen de beelden de hele wereld over. Een Hongaarse cameravrouw liet een Syriër met een kind op zijn arm struikelen. De man viel bovenop zijn zoontje van zeven. De Syriër kwam afgelopen zaterdag aan in Duitsland en werd daar herenigd met zijn zoon van 18 die eerder via zee naar Italië was gevlucht. Het weer wisselend bewolkt en hier en daar regen of een bui.